twee seconden waren nodig, mijn schat. Jij hebt mij echt van mijn stuk gebracht. Want in één keer zie ik overal sterren. Tot aan gisteren was de nacht zo zwart, maar daar was jij als een sterrenpracht. Als de zon en de maan, dat zag ik echt al van verre als een komeet kwam jij naar mij. Gaf me de hemel en de aarde erbij. heb echt geen idee wat jij met me deed. Stralend en fel, als een komeet, als een komeet. Recht uit heelal, zo'n meisje als jij zie je niet overal. Ik meen wat ik zeg, jij maakt me compleet. Recht op me Als jij me aankijkt, zweef ik van geluk. Ik weet het zeker, dit kan niet meer stuk. Want ik weet nu, jij bent de vrouw uit mijn dromen. Horoscopen zijn totaal van slag van jouw warmte en je lieve lach. Jij weet wat ik wil. Kom, laat de liefde maar stromen. Als een komeet kwam jij naar mij. Gaf me de hemel en de aarde erbij. Ik heb echt geen idee wat jij met me deed. Stralend en fel, als een komeet, als een komeet. Recht uit heelal, zo'n meisje als jij je niet overal. Ik meen wat ik zeg, jij maakt me compleet. Ik heb echt geen idee wat jij met me deed. Stralend en fel, als een komeet, als een komeet. Recht uit heelal, zo'n meisje als jij zie je niet overal. Ik meen wat ik zeg, jij maakt me compleet, recht om me af. Als een